4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Madrid gaan maandag de terrassen weer open. Ook bijeenkomsten met maximaal 10 mensen worden weer toegestaan. Volgens het lokale bestuur van de Spaanse hoofdstad... kan de coronalockdown deels worden opgeheven... omdat het virus minder snel om zich heen grijpt. Spanje is qua besmettingen het zwaarst getroffen land van Europa. Al meer dan 280.000 mensen raakten er besmet met het virus. Bijna 28.000 mensen stierven aan de gevolgen. Kamerleden zijn boos dat het kabinet niet uitsluit dat de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Onder meer de PvdA en PVV willen opheldering. Minister Ollongren benadrukt dat alles erop gericht is om de verkiezingen door te laten gaan. Ze onderzoekt nu alleen hoe de verkiezingen door kunnen gaan als het coronavirus nog rondwaart. Uitstel van de verkiezingen of stemmen per post zijn laatste opties. Steeds meer vliegmaatschappijen willen sneller af van de Airbus A380. Het gebruik van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld zou vanaf 2022 worden afgebouwd. Maar door de coronacrisis willen veel maatschappijen er nu al niet of nauwelijks meer mee vliegen, waaronder Air France, Lufthansa en Emirates. Koning Willem-Alexander heeft wel bijgedragen aan de inrichting van zijn privévertrekken in Paleishuis ten Bosch. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst na een bericht van NRC. De krant meldde op basis van de wetse openbaarheid van bestuur... dat de renovatie is opgedraaid, dat het Rijk is opgedraaid voor alle kosten... ruim 63 miljoen euro. Maar volgens de RVD is die conclusie onjuist... De dienst zegt dat de renovatie en ook de privévertrekken zijn betaald door het Rijk... maar de inrichting daarvan is door de koning zelf betaald. En wegens privacyredenen staat dat niet in het WOP-verzoek. Het weer, dat trekt een gebied met buien van west naar oost... maar veel regen zal er niet vallen. In de loop van de middag koelt het snel af door een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ook in het weekend kans op een bui bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A10, de ringweg Amsterdam. Daar staat tussen knooppunt Koenplein en het knooppunt Nieuwe Meer... een file van 8 kilometer door werkzaamheden.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 You cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same. every single scar that you claim is a stone in the path to this place. And every single choice that you made has led you this way.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 leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. We can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, hey, eh, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got to see the you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Ay. Two-seat slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up Left foot slide, left foot up, right foot slide.